Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Wolvenga mag een deel van de bewoners die geëvacueerd waren vanwege een grote brand weer naar huis. In een deel van de 42 ontruimde woningen moet de brandweer wel eerst nog controleren op koolstofmonoxide. Vanmiddag brak brand uit in een complex met garageboxen. Het lijkt erop dat de brand is veroorzaakt door laswerkzaamheden. Volgens de veiligheidsregio gingen er meerdere explosies aan de brand vooraf. De brandweer denkt nog de hele avond bezig te zijn met blussen. In Kosovo zijn acht mensen gearresteerd in verband met een ontploffing bij een kanaal van een energiecentrale gisteravond. Onder hen zijn meerdere Serviërs. Door de explosie zaten verschillende gemeenten tijdelijk zonder water. En een kolencentrale kreeg ook geen koelwater meer. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat ook een grote hoeveelheid wapens is gevonden. Onder de acht personen die vandaag zijn opgepakt is ook de Servische journalist Dusan Milanovic. Servië ontkent iets met de explosie te maken te hebben en noemt zijn arrestatie een provocatie. De kapotte bovenleiding bij Duivendrecht is weer hersteld. Omdat het om een groot stuk bovenleiding van ongeveer 600 meter ging... en er gespecialiseerd personeel opgeroepen moest worden... duurde het herstel langer dan verwacht. De hinder op het spoor tussen Utrecht en Amsterdam is weer voorbij. Max Verstappen is zijn pole position bij de Grand Prix van Qatar kwijtgeraakt... Hij reed wel de snelste tijd tijdens de kwalificatie, maar kreeg een straf omdat hij een andere coureur hinderde. Verstappen start daardoor vanaf de tweede plek. George Russell start op de eerste positie. De Formule 1 in Qatar start morgenmiddag om 5 uur. Het weer, het is bewolkt en op de meeste plekken droog. Vannacht vanuit het zuiden opklaringen en in het binnenland kan het ook licht vriezen. Morgen eerst zonnig, in de middag meer bewolking en uiteindelijk regen.